Dat zeggen de curatoren in hun eerste rapport. Begin volgend jaar worden de eerste bezittingen van de bank verkocht. In de tweede helft van het jaar worden dan de eerste bedragen uitbetaald aan schuldeisers. De curatoren willen alleen individueel met gedupeerden van DSB onderhandelen, niet collectief via stichtingen. In Frankrijk is een jongen van 13 gearresteerd die op school zijn leraren wilde doodschieten en daarna zelfmoord wilde plegen. Zijn ouders hadden ontdekt dat hun geweer met munitie was verdwenen. Op het internet had de jongen een afscheidsboodschap gezet. De jongen uit Beauvais bij Parijs werd uiteindelijk gearresteerd in een internetcafé. De recherche heeft een tweede vrouw opgepakt die wordt verdacht van het vrijlaten van nertsen. Eind oktober werden op een fokkerij in Gelderland hokken vernield en dieren bevrijd. De verdachte is, een 22 en komt uit Duitsland. Bij de bevrijdingsactie werden ook mensen gearresteerd. Een van hen, een vrouw van 33, zit nog vast. De Amerikaanse regering stoort zich aan het besluit van Israël om een nederzetting bij Jeruzalem uit te breiden. In de nederzetting Gilo komen 900 woningen voor kolonisten erbij. Het Witte Huis is ontstemd over die uitbreiding en over de sloop en onteigening van Palestijnse woningen in het gebied. De Israëlische maatregelen dwarsbomen volgens Amerika de hervatting van het vredesproces. PvdA, CDA en VVD vinden dat er meer moet worden bezuinigd op ambassades. Nederland heeft nu 112 ambassades en 345 consulaten. Dat is veel meer dan vergelijkbare landen. De VVD vindt dat de posten dicht kunnen, vooral in Afrika. En de PvdA wil dat ambassades en consulaten van EU-landen meer gaan samenwerken.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 And I knew right then the axe was gonna fall. It's because of me. It's because of me. I heard him shout, Who is he? She mumbled low said, baby, don't you lie to me no more. And I'm listening through these thin walls, silent shame.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 es